Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. Zoals verwacht heeft het kabinet daar een besluit over genomen. De maatregel geldt voor een jaar. De verlaging die de stagnerende woningmarkt uit het slop moet halen... geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. Daarbij is de datum van overdracht bepalend. De maatregel kost 1,2 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een bankenbelasting. Verder wordt de spaarloonregeling versoberd en wordt de renteaftrek van buitenlandse bedrijven beperkt. In Os mag het bedrijvenpark Life Sciences komen. Onder meer de gemeente en de provincie zijn het eens geworden over de financiering van het park. Dat is bedoeld voor oud-werknemers van Organon die een eigen bedrijf beginnen. De helft van de kosten van het Life Sciences Park komt van de overheid, de andere helft van MSD, het voormalige Organon. Bijna 90 ondernemers hebben plannen ingediend om biologisch of chemisch onderzoek te doen. Zo, ze mogen gebruik maken van de laboratoria en gebouwen van MSD. De mensenrechtenorganisatie Girls Right Watch begint een campagne tegen kindersekstoerisme. Vakantiegangers laten zich in het buitenland soms verleiden door jonge meisjes die achteraf voor de seks geld vragen. Girls Right Watch zet morgen op Schiphol een grote roze koffer neer waaruit de benen steken van een pop die een minderjarige prostituee moet voorstellen. Ook worden labels uitgedeeld waarop staat dat toeristen niet zomaar met iemand de koffer in moeten duiken. Het Wereld Natuurfonds voert vanwege de vakantieperiode ook actie op Schiphol. Er hangen affiches die waarschuwen voor het meenemen van foute souvenirs zoals stukken koraal of tassen van krokodillenleer. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Later vanmiddag van het westen uit droger en meer zon. Morgen meer bewolking en vrijwel overal droog. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof en Zoeterwoude-Rijndijk 7 kilometer. Een ongeluk bij Gouda is goed voor een lange file op de A12 vanuit Den Haag. Tussen Blijswijk en Gouda 8 kilometer. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. Het heeft ook gevolgen voor de A20. Op de A12 naar Arnhem vervolgens tussen Knoop het Oude Rijn en Bunning 4 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 4 kilometer door een ongeluk op de rijbaan naar Rotterdam. Daar staat bij Delft ook 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A20 waar ik het over had. Vanuit Rotterdam tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouwen inmiddels 6 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Knoop het Everdingen en Lexmond 3. De A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder 5 kilometer en bij Leusden nog eens 5.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 Aflevering 26 zelfs al. En dat alles op deze 1 juli van 2011. Deze week in de lijst 20 eh, stijgers, 3 zittenblijvers, 14 dalers en ook nog eens 3 eh, nieuwe binnenkomers denk dat ook drie plaatsen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Bruno Mars doet dat met The Lazy Song na 16 weken. Overal zit hij de Alligator Sky na 13. Alexis Jordan met Hush Hush na 11 weken alweer verdwenen. Een goede week deze week voor Maroon 5 en Christina Aguilera. Move Like Jagger gaat in één keer 8 plaatsen omhoog. Snel daler, die is in handen van Snoop Dogg en David Guetta. Sweat levert 8 plaatsen in. En ook een goede week voor Jennifer Lopez en Pitbull. On the Floor staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst en is daarmee het langst genoteerd van allemaal. Kijken wij onderaan de lijst, vinden wij natuurlijk de nummer 40. Zes plaatsen verlies in de 14e week voor Nicole Searchinger en Don't Halt Your Breath. We gaan meteen een plek hoger naar 39. Daar vinden we weer een man die als je daarmee samenwerkt je garant staat voor een wereldhit. Zo heeft hij dat in het verleden keer op keer voorgedaan. Hij werkte samen met de eh, Akon, Kelly Rowland, Kid Cudi en Rihanna. nu samen met Tyre Cruz en uh, eh, eh, Ludacris. Je hebt het over David Guetta.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 Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something new. Guetta samen met Tyre Cruz en Ludacris. En The Little Bad Girl nieuw binnen deze week op 39. 38 slaan we over is Beyoncé Run the World Girl succesplaats in haar tiende week. En op 37 vinden we dan de comeback van het jaar. De single On The Floor scoorde ze wereldwijd een eh, dikke top 3 hit. En dat was toch alweer 6 jaar geleden voor deze Latina. In 2005 was Get Right voor haar laatste J-Lo single die aansloeg bij het eh, grote publiek on the Floor en het daarbij behoorde album Love lijken weer op de hoogste poppodia te plaatsen. Dat terwijl het nog zo slecht begon met de eh, album Love. De eerste single La Bountess die flopte namelijk genadeloos. De zangeres heeft eh, twee jaar de tijd gehad voor de, de, voordat ze de volgende single uitbracht. En dat doet ze dan wel gelukkig weer met succes. De opvolger van Clubhead On The Floor heet I'm Into You voor de Amerikaanse is deze urban nummer weer eh, prima geschikt. En als La Lopez slim is, dan eh, zet ze deze single ook in Europa op de markt. Nou, dat heeft deze dame dus gedaan. Op nummer 37 vinden we Jennifer Lopez samen met wat hulp van eh, Lil Wayne. En I'm Into You. Yes. on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. Lil I'm Into You. Deze week nieuw binnen op nummer 37. Eh, en met de zomer voor de deur zijn we ook eh, op zoek natuurlijk naar de echte zomerhits. En uit de onverwachte hoek is daar in één keer Sac eh, Noel. De Spaanse DJ die komt met de zomerrit van 2011 op te proppen. Want de verwachting is dat deze plaat het erg hoog gaat gooien. De DJ vroeg trouwens de Nederlandse Estela Sarita om wat in te zingen. Dat alles deed ze niet in haar beste Engels, maar dat maakte de plaat wel weer enorm catchy. Zak nog wel eens deze week eh, de hoogste binnenkomen. Dat doet hij met de single Loca People. En uh, what the fuck?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 Vinden we Nicole Searchinger Don't Hold Your Breath op nummer 40. Zes plaatsen verlies in de 14e week. David Guetta, Tyre Cruz en Luda Chris komen met A Little Bad Girl nieuw binnen op nummer 39. Beyoncé Run The World Girl zak van 32 naar 38. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You komt nieuw binnen op 37. 36 zakt nog wel, Local People. Nieuw binnen deze week. Chris uh, en eh, Bruno Mars. Die bedoel ik Before It Explode. In de negende week zakken ze van 31 naar 35. Helena Disco Romance in de tweede week van 37 naar 34. Alexa Jordan met Happiness zakt in de 16e week van 26 naar 33. Jennifer Lopez en Pitbull on the Floor staan nu 17 weken in de lijst. Zijn daarmee wel het langst genoteerd, maar zakken van 27 naar 32. Nummer 31 die is voor de snelste stijger van deze week dat zijn uh, Maroon 5 en Christina Aguilera. In de tweede week omhoog van 39 naar 31. Moves like Jagger. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. music is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's right, here we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping. We gon' keep on rocking no You cannot stop us now. de Black Eyed Peas en Don't Stop the Party. De derde week doen ze het goed. Gaan ze namelijk weer eh, vijf plaatsen verder omhoog. CFM, Westkust, weerbericht. Vanochtend kon hier en daar nog wel een klein buitje vallen. Maar vanmiddag blijft het op eh, deze 1 juli weer droog. En schijnt de zon. noordwestenwind wijdt matig tot vrij krachtig. De temperatuur vandaag een maximale 18 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er dan flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graad of 10. Morgen ook eh, vrij veel bewolking, maar soms ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel droog en waait nog steeds een eh, vrij matige noordwestelijke wind. De temperatuur die komt in de middag uit op een eh, graad of 17 en dat is vrij koel voor deze tijd van het jaar. Normaal is begin juli ongeveer zo'n 22 graden. Zondag blijft het dan weer een mooie dag. Veel zonneschijn, maar in de ochtend is er nog wel wat bewolking. Het blijft droog en er waait een matige noord- tot noordwestelijke wind. Temperatuur zondag stijgend naar 18 graden. En wellicht hier en daar een kleine 19 graden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Short van Dam. have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you block with a drink. I got some low top jeans tattoo, cause I'm rock and roll. Half black, half white, dollar, dollar. Gain money, open door. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo.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 Daarvoor LMFIO en de Party Rock Anthem. Ook die staan drie weken in de lijst en gaan van 23 naar 27. Dit is nummer 25 in handen van eh, Kate Perry. Thank God It's Friday, the last Friday night. that nobody knows where the rivers flow, and I call it home. En haar Pocket Full of Sunshine deze week nog steeds op nummer 22. Zij blijft zitten waar ze vorige week ook zat. Het enige cijfertje wat veranderd is het aantal weken in de lijst. En die gaat van 4 omhoog naar 5. Kijken wij even naar nummers 30 tot en met 21. Op 30 vinden we dan de Black Eyed Peas. Don't Stop the Party. In de derde week gaan zij 5 plaatsen omhoog. CeeLo Green en de Bright Lights Bigger City zakt 4 eh, plaatsen in zijn 13e week naar 29. Kesha Blow van 23 zakken naar 28 in de tiende week. LMFAO en de Party Rock Anthem in de derde week 6 plaatsen omhoog naar 27. Kate Ryan, Love Life gaat ook goed eh, van 29 naar 26 en dat in haar derde week. De vorige week stonden de beide Kates al bij elkaar. Nu weer Katy Perry, Last Friday Night, Thank God It's Friday in de vierde week omhoog van 30 naar 25. Alexis Jordan, Good Girl hoorde je voorbij komen in de vierde week omhoog van 28 naar 24. Enrique Iglesias, Usher de Dirty Dancer, daar is het een beetje klaar mee. Want in de negende week zakken zij weer en wel van 18 naar 23. Natasha Benningfield pakt het volop Sunshine, blijft zitten op 22 dus in die vijfde week. En in de veertiende week is het Ina met de Sun die zakt van 17 naar 21. Mocht de lijstje nou iets te snel gaan op deze manier, dan kan je hem nalezen. Vanaf 5 uur staat hij weer op www.zfmzandvoort.nl Even of rechts klikken op het uh, plaatje van de nummer 1. Of bij de vrijdag bij de programmering even 3 uur. Daar zie je staan Do Your Breakdown. Klik daarop en je krijgt de hele lijst gewoon nogmaals op je scherm. Zie je ook de single van de Swedish House Mafia Save the World. En dan zie je dan bij staan plek nummer 20. Afkomstig van 24 en 6 weken in de lijst. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. jet lag Simple Plan en Natasha Benningfield.